Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Japanse bedrijf ICOM zegt dat het hoogst onwaarschijnlijk is... dat de portofoons die in Libanon explodeerden uit hun fabriek kwamen. Dat zegt het bedrijf te concluderen op basis van verschillende stukjes informatie. Op foto's van de ontplofte portofoons waren etiketten te zien... met de teksten ICOM en Made in Japan. Maar het is bekend dat de apparaten van het bedrijf vaak worden nagemaakt in China... Hezbollah heeft de dood van commandant Ibrahim Akil bevestigd. De man werd gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Israël claimde gisteren bij de aanval zeker 11 Hezbollah-commandanten te hebben gedood. Hezbollah heeft niet bekendgemaakt of er andere hooggeplaatste leden onder de doden zijn. Akil hoorde bij het belangrijkste militaire orgaan van Hezbollah. In Rijswijk is een vrouw van 38 doodgeschoten. Dat zou gebeurd zijn in haar huis. De politie heeft kort na het incident een man van 57 aangehouden, mogelijk een buurman. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De Amerikaanse militair die vorig jaar overliep naar Noord-Korea... is in de VS veroordeeld onder meer voor deserteren. De man werd twee jaar geleden uitgezonden naar Zuid-Korea. Daar kwam hij vanwege mishandelingen in de gevangenis terecht. Hij zou het land worden uitgezet, maar wist vlak daarvoor te ontsnappen. Een dag later bleek hij in Noord-Korea te zijn. In IJsland is in een afgelegen dorp een ijsbeer doodgeschoten. Volgens de politie kwam het dier te dicht bij een zomerhuis. IJsberen zijn beschermd, maar mogen worden doodgeschoten als ze een gevaar vormen voor mensen of vee. Het was voor het eerst in bijna tien jaar dat in IJsland een ijsbeer is gezien. Het weer. Eerst in het oosten mogelijke misbank. Daarna overal volop zon en het blijft droog. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag en vanavond neemt in het zuiden de bewolking toe. Ook morgen zon en een middagtemperatuur net boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N247 van Amsterdam naar Horen...